ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In delen van het centrum van Los Angeles geldt op dit moment een avondklok vanwege rellen en plunderingen. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen het migratiebeleid van president Trump. De afgelopen tijd waren er invallen in de stad... waarbij meer dan 40 mensen werden opgepakt om uitgezet te worden. Journalist Loeke de Waal woont in L.A. Zij zegt dat veel mensen zich zorgen maken. De stad bestaat voor meer dan 30% uit immigranten... en 50% van de bevolking is Latino. En dat lijkt de doelgroep. Dus het gaat om een heleboel mensen. En ja, de laatste dagen was het ook in buurten... waar bijvoorbeeld veel migranten wonen... Ehm, ja, een stuk rustiger of zelfs echt gewoon leeg op straat. In eerste instantie waren de protesten vooral in Los Angeles zelf... maar nu ook in andere Amerikaanse steden. Vorige maand was de op één na warmste mei ooit gemeten. De temperatuur lag wereldwijd 1,4 graden hoger dan in de tijd dat de mens nog niet massaal fossiele brandstoffen verbrandde. Ook was het vorige maand in ons deel van de wereld uitzonderlijk droog. De allerwarmste mei ooit was trouwens die van vorig jaar. En de treinstakingen van afgelopen dagen kosten de NS een hoop geld. Niet alleen omdat er niemand incheckt, maar ook omdat reizigers compensatie kunnen aanvragen. Max 25 euro voor bijvoorbeeld het regelen van vervangend vervoer. De NS zegt dat ze overstelpt worden met aanvragen. En volgens het AD zijn er al 40.000 declaraties ingediend. Dat zou betekenen dat er bijna een miljoen euro moet worden uitgekeerd. Dat bedrag kan nog oplopen, aanvragen kan nog steeds... en er staan meer stakingen op de planning. Een doelpuntenfestijn gisteravond in Groningen. Daar speelde het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie tegen Malta. Op papier niet zo'n grote tegenstander en op gras ook niet. Oranje won met 8-0. Simons laat lopen. Schot, raak, Van Dijk. Ja, oh, prachtig gedaan. Lang met 6-0. Malen, Malen. Nou zeg, wat een invalbeurt is dit. En dan Van de Ven nog. <laughs> Ja, toch nog die achtste. Lekker hoor. En ook lekker concurrent Polen verloor gisteravond. Daardoor staat Oranje er nu prima voor richting het WK van volgend jaar. Krijg het weer nog de dag begin met wat mist en bewolking... maar daarna breekt het al snel open. Vanmiddag vooral in het westen veel zon.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden mensen hebben in Graz in Oostenrijk... de slachtoffers van de schietpartij op een school herdacht. In de dom van Graz was een herdenking met bondskanselier Stokker. Bij die schietpartij kwamen elf mensen om. Nederland is opnieuw gedaald op de Kids Rights Index, een internationale ranglijst over kinderrechten. Volgens de index zijn in Nederland basisrechten voor kinderen niet op orde. Vorige maand was de op 1 na warmste mei ooit gemeten. Het was wereldwijd gemiddeld 15,79 graden Celsius, meldt de Europese Klimaatdienst.